Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Polen is generaal Jaruzelski overleden. Hij was in de jaren 80 de laatste communistische leider van Polen. In 1981 kondigde hij de staat van beleg af om de macht van de vakbond Solidariteit te breken. Hij maakte daarmee van Polen een militaire dictatuur. Een paar jaar later matigde hij zijn koers en betrok hij de vakbond bij het landsbestuur. In 1989 was Polen het eerste Oost-Europese land dat min of meer vrije verkiezingen hield. En een jaar later werd Solidariteit-voorman Lech Walenza tot president gekozen. Bij zijn afscheid zei Jaruzelski dat hij spijt had van zijn vroegere harde lijn. Hij is verschillende keren vervolgd voor communistische misdaden... maar werd nooit veroordeeld, onder meer vanwege zijn zwakke gezondheid. Wojciech Jaruzelski was 90 jaar. President Obama is in Afghanistan voor een verrassingsbezoek aan de Amerikaanse militairen. Die zijn bezig met de voorbereidingen om zich na 13 jaar terug te trekken. Obama landde met de Air Force One op de luchtmachtbasis in Bagram. Hij bezoekt de troepen in het kader van Memorial Day. Op de laatste maandag in mei worden de gesneuvelde Amerikaanse militairen herdacht. Het is het vierde bezoek van Obama aan Afghanistan. Een pagina met, met tekeningen van Kuifje is voor een recordbedrag geveild. Het werk van striptekenaar Hergé bracht in Parijs ruim 2,5 miljoen euro op. Het gaat om een dubbelpagina uit 1937. Die was gemaakt voor de binnenkant van het omslag van de Kuifje-albums. De stripheld staat er in verschillende situaties afgebeeld... zoals in een ridderharnas, op een wilde stier en in verschillende voertuigen. Het vorige recordbedrag voor een originele tekening van Hergé was 1,3 miljoen euro. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe, maar het blijft vanavond droog. Morgen trekken buien van het zuiden naar het noorden met kans op onweer. Lokaal kan veel regen vallen en het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files en er zijn geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens op snelheid wordt gecontroleerd, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.